Ook deed de Amerikaanse adviseur zelf voorstellen... die voor Oekraïne niet goed zouden uitpakken, zegt buitenlandredacteur Liedeke Morsinkov. Witkov zegt, we hebben voor Gaza een 20-puntenplan gemaakt... en ik denk dat we bij jullie hetzelfde moeten doen. En ook zou Witkov gezegd hebben, wat daar deel van zou kunnen uitmaken... is het definitief eh, overdragen van Donetsk en andere andere Oekraïnse gebieden aan Rusland. In die gebieden wordt nu juist nog hard gevochten. Oekraïne heeft altijd gezegd die nooit op te willen geven aan de Russen. In Griekenland is de Olympische vlam ontstoken voor de winterspelen van volgend jaar in Italië. Doordat het regende gebeurde dat deze keer binnen in het archeologisch museum. De vlam gaat nu naar Milaan, waar op 6 februari de Spelen beginnen. Ook in Nederland hebben we last van de regen. Komend weekend zou er groot onderhoud plaatsvinden aan de A12 tussen Gouda en Den Haag. Maar doordat er veel regen wordt verwacht is dat uitgesteld. En in een natuurgebied in Drenthe is een nieuw waarschuwingsbord te zien met bevers en otters erop. De dieren worden vaak doodgereden als ze willen oversteken. En deze drie broers hebben daar iets op bedacht. Wij hebben dit gemaakt. Ja, Laurens, Marnix en Reinoud vonden dat er iets moest gebeuren... en maakten zelf een waarschuwingsbord bij de plek waar de dieren oversteken. Eh, dat je slomer rijden. Als je niet um, rijdt, dan krijg je een bekeuring. We willen de automobilisten erop attenderen dat hier beschermde diersoorten kunnen oversteken. En dat ze dus voorzichtig moeten rijden. Ja, ook in het natuurgebied zijn ze blij met de borden. De boswachter wil dat de otters en bevers uiteindelijk onder de weg door kunnen. Maar dat is best duur om aan te leggen. Het weer, het blijft bewolkt met in het noorden ook hardnekkige mist. Vannacht temperaturen rond of net boven het vriespunt. Gaat ook iets harder waaien. Morgen bewolkt met wat motregen bij 5 tot 8 graden.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 Het huis van de burgemeester van Venlo wordt beveiligd... nadat er online dreigementen tegen hem waren binnengekomen... vanwege de komst van een AZC. Burgemeester Scholte heeft al een paar keer aangifte gedaan. Beheerders van het stroomnet geven toe dat er nog weinig terecht komt van spreiding van het stroomgebruik. Het lukt ze nog onvoldoende om flexibele stroomcontracten op te stellen die aantrekkelijk zijn voor klanten. Amsterdam wil fatbikes gaan weren uit drukke gebieden in de stad, te beginnen met het Vondelpark. De gemeente wil plaatselijke regels opstellen omdat het Rijk te weinig zou doen tegen de overlast van fatbikes. Het weer, vanavond en vannacht is het droog, minima tussen 0 en 3 graden. Morgen een grijze dag met wat lichte regen of motregen bij 5 tot 8 graden. Dit is ZFM. dreams I see. This is the waitress from the coffee house on 39th and Lennox. you know the one with the braids? Yeah. Well, I see you on Wednesdays all the time. You come in every Wednesday on your lunch break, I think. And you always order the special with the hot chocolate. And my manager be tripping and stuff, talking about we gotta use water, but I always use some milk and cream for you, cause <laughs> I think you're kinda sweet. got on some fly blue suit and mm. your cufflinks are shining all bright. So what you do? A word? Yeah, that's interesting. Look, man, I mean, I don't want to waste your time, but I know girls don't usually do this.